Ik prijs me gelukkig dat Benno Veugen naast me zit. Want hij is toch tenslotte de man van de ambulance. En eh, hij zit nog heel rustig naast me. Eh, Benno, wat is er precies aan de hand? Nou ja, ja dat, eh, het, nieuws zegt het allemaal al. Ehm, dat we natuurlijk weer een grote brand hebben in Nederland. Weer op eh, met chemicaliën en andere narigheid. En de situatie in ieder geval voor Noord-Holland is dat er in eh, drie regio's... en dan heb ik het over Amsterdam, Waterland, Zaanstreek, Waterland en... en onze eigen regio Kennemerland, alle, alle drie in grip 2 zitten. En dat is, betekent dat er toch een behoorlijke opschaling is. Dat, de burgemeesters die, zitten in de crisiscentra, centra, want dat zijn natuurlijk drie. En die vergaderen steeds en uh, wordt ook steeds gemeten op gevaarlijke stoffen en of dat allemaal goed gaat. Ehm, en wat onze regio betreft gaat het dan om de gemeente Beverwijk. Ook is de gemeente, eh, of de regio Noord-Holland-Noord, dat is Alkmaar een omgeving, die zijn bezig met eh, testen en meten op gevaarlijke stoffen. Dus eigenlijk wordt, Pieter, wordt eigenlijk heel Noord-Holland in de greep gehouden door deze brand. Maar het is weer de zoveelste milieuramp, hè? chemie. Wat komt er in de grond? Eh, het is wel narigheid tegenwoordig. Ja, ik, word eh, ik ben sinds kort volkstuiner en dan word je daar inderdaad niet vrolijk van. En ik was ook blij dat eh, deze narigheid in ieder geval ver van mijn tuintje afblaast. We gaan weer naar muziek luisteren. Snowfall turns to rust, seeming a fusing mine like a nursing rhyme. Fat man starts to fall, here in a hostile place. I hear your face start to call. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm slightly blinded. And if you think that I don't make too much sense because I'm broken. Ganges sky, I have to lie. Shadows move in pairs, ring out from a bruised postcard in the shooting yard. Looking through the tears, out of the black slate time, we move in line, but never reach an end.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 Ja, en dat geeft mij de gelegenheid om te vertellen dat de kamer van onze burgemeester weer helemaal opnieuw is ingericht. Eh, elke vier maanden organiseren eh, of exposeren twee kunstenaars van de Beeldende Kunstenaarsvereniging Zandvoort, de BKZ, hun werk in de collegevergaderkamer van eh, burgemeester Meijer. En een mooie gelegenheid voor de kunstenaars om hun werk te presenteren, gezien het vele bezoek dat de burgemeester ontvangt. Dit keer zijn het werken van Udo Geisler en Kitty Warnawa. Bijzonder mooie werken en het is een aanrader om een afspraak te maken met de burgemeester om de werken te bekijken. En als u eh, meekijkt naar eh, radio, televisie Noord-Holland, RTV Noord-Holland... dan heeft u net Han van Leeuwen gezien, onze Han van Leeuwen... burgemeester van Beverwijk... die mededelen dat er geen gewonden zijn, geen doden... en dat er brandmeester zijn is gegeven... Dus positief bericht, de ademnood kan weer helemaal vrij zijn. Geen ademnood hebben we meer, geen donkere wolken, schone lucht. Het is een beetje fris op dit moment. En daarom maar een eh, plaatje om in tropische sferen te komen. en onze burgemeester heeft het druk gehad, maar ook de wethouders. Want eh, vanmorgen is het eh, eerste paal geslagen van een groot Olympisch watersportcentrum in Zandvoort. Wilfried Tatis, de wethouder van toerisme van de gemeente Zandvoort... Eh, hij zegt wel eens Amsterdam aan zee... heeft vandaag de eerste paal geslagen om 10 uur... voor het permanente jaar-rond gebouw van de watersportvereniging Zandvoort... De provincie Noord-Holland heeft namelijk met de portefeuillehouder eh, van gedeputeerde staten Jaap Bond een subsidie gegeven onder de mom water als economische drager. En eh, ja, dat maakt het wel mogelijk om een permanent watersportwedstrijd en trainingslocatie te bouwen. De watersportvereniging Zandvoort heeft ambitie om als eh, zeilcentrum te fungeren tijdens de mogelijke Olympische Zomerspelen van 2028 te Amsterdam. Dat is nog een eindje weg. De bouw van het centrum wordt geheel prefab uitgevoerd en verwacht wordt dat de zijders en kaiters van half mei 2011, dit jaar, in een nieuwe onderkomenbericht terecht kunnen. De watersportvereniging Zandvoort heeft een sterke regionale positie en veel leden komen uit Amsterdam, Haarlem en omgeving. Ook de burgemeester Niek Meijer is erbij en eh, natuurlijk de wethouder sportzaken Gert Tonen. Eh, een groot gebeuren en het gebouw is ontworpen door het architectenbureau uit Amsterdam, Bloem en Lenstra. En zij zeggen dat ze een paviljoen krijgen met een echt kasteel op het zand. Fantastisch, hè? eens, wel eens verliefd geweest. Ben jij wel eens verliefd? maanden is het aantal verliefde mensen in Nederland drastisch toegenomen. Kinderen, tieners, volwassenen en zelfs bejaarden zijn verliefder dan ooit. Ben jij wel eens verliefd geweest? verliefd geweest. Ben jij wel eens verliefd? Ja, en weer een heel mooi bericht. U zult het misschien niet geloven, maar sommige zoogdieren zie je vrijwel alleen aan de sporen die ze achterlaten. Dat geldt zeker voor mollen. Mollen, jawel. Iedereen kent molshopen, maar bijna niemand ziet wel eens een mol. Landschap Noord-Holland probeert alle zoogdieren in de provincie in kaart te brengen, dus ook de mollen. En als u nou een molshoop ziet, geeft u dat dan door via de zoogdieratlas.nl www Op zoogdieratlas.nl worden aan alle in het wild levende zoogdieren in Noord-Holland in kaart gebracht. Ook waarnemingen van molshopen zijn waardevol voor de atlas. En eh, Landschap Noord-Hollands roept iedereen op om molshopen door te geven. Zodat er straks voor deze soort duidelijk is waar deze voorkomt. En er zijn al heel wat waarnemingen van mollen doorgegeven. Maar zoals te zien op het kaartje van de site is dat zeker nog niet voor heel Noord-Holland het geval. Meer waarnemingen zijn dus welkom. Mollen graven achter een prooi aan, zoals regenwormen en andere bodemdiertjes. Aan het begin van de winter vluchten de wormen voor de grond dieper de kou in. En de mol die graaft en hij graaft en hij graaft en hij gaat er achteraan. Ja, maar nu het weer warmer wordt, nou ja, warmer, kruipen de regenwormen weer richting aardoppervlak. De mol gaat erachteraan, graaft nieuwe gangen en werpt dus extra hoop op. Ook waarnemingen van andere zoogdieren, zoals... Ja, je zult het niet geloven, damherten. <laughs> en regen. Konijnen hebben we niet, zijn natuurlijk welkom. Ze worden zo wordt online gewerkt aan een steeds beter beeld van de verspreiding van zoogdieren. Op Zoogdier kunt u alles lezen. www.zoogdieratlas.nl Birds and bees and all the flowers and trees, fishes on the line. Girls and guys and yellow butterflies sing hello summertime. A homemade boat and a river to float with nothing on our mind. Summer moon above, two people in love singing hello summertime. Summertime. Laying back in the sun. Yes, summertime. Having summertime fun. It's a time for two, just me and you and the summertime. Swing from a limb, drop in for a swim. Hey, the water sure looks fine. Ain't nothing wrong, just floating along, singing hello, summertime summertime grins, lots of good friends. We're all feeling fine. Watch the sun go down, hear the summer sound, singing hello, summertime, summertime. Laying back in the sun. Yes, summertime. Having summertime. is eh, morgenmiddag in het eh, Zandvoorts Museum een, eh, fantastische poppen, poppenkast tentoonstelling. Nee, niet tentoonstelling, een uitvoering. Ga er naartoe met de kinderen. Half twee is de eerste voorstelling en om half vier is de tweede voorstelling. U hoort daar Maaike Kappel en Wendy Drommel. En dan aanstaande vrijdag smartlappen en levensliederen zingen Café Koper. Het was oergezellig de vorige keer. Maar er wordt nu weer gezongen. want papi loopt toch niet zo snel tot, huilen is voor jou te laat. En het werd snel later en later. Aanstaande vrijdag gaan we weer smartlappen en levensliederen zingen. Met begeleiding van accordeonist Gerard Bosman. En natuurlijk zijn de tekstboeken aanwezig. Iedereen is aanwezig. En zangtalent is niet nodig, maar wel een hoog gezelligheidsgehalte. zo gek als toen die tijd. Oh, ik droomde dat ik jou zag. En ik raakte me weer kwijt. In jouw ogen, in jouw armen. En ik beet me vast in jou. En ik schreeuwde dat de wereld was. Precies zoals jij was. Strooi het zand weer in mijn ogen. Lucinda, laat me gaan. Oh, Lucinda, laat me lopen langs jouw beeld. De mij. Wow, wow. Ja, ik wist toen dit gaat over. Deze bloem bloeit maar één nacht. Maar ik voelde in jouw lichaam die verblindend wilde kracht. En mijn vriend hield me nog tegen hij wist die meid is fout, maar ik kuste mijn Lucille.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 Would you deny this heart that I have placed before you. Ja, en volgende week dinsdag, 1 maart, dan kan Zandvoort naar de film in eh, Cinema Nostalgie wordt dan een hele bijzondere film gedraaid, namelijk Rode Sien. En als u denkt, waar is die cinema? Dat is een circus in Zandvoort. Eh, om 1 uur begint de voorstelling en die is om half vijf afgelopen. En de kosten zijn 5 euro. En u weet het natuurlijk allemaal, luisteraars. Rode Sien is een Nederlandse speelfilm uit 1975... gebaseerd op een gelijknamig eh, toneelstuk uit het begin van de 20e eeuw. Beppie vertolkte hierin de rol van Rode Sien... En eh, zien in de jongere jaren wordt gespeeld door Willeke Alberti. Die beroemd werd door haar vertolking van het liedje telkens weer in deze film. En daarnaast spelen onder andere Peter Faber, Kees Brussen, Sacco van der Made, Cor van Rijn, Guus Oster en Gerrit Tolen in deze film mee. De film is een remake van de musical die in 1918, dus bijna 100 jaar geleden, voor het eerst op de plank stond. Een bijzondere filmvoorstel Ontvangst met koffie en thee en cake vanaf 1 uur. De film begint precies om half 2 en in de pauze wordt in de zaal koffie en thee geserveerd. De kosten 5 euro en komt u met de belbus, dat kan allemaal geregeld worden via pluspunt, dan is het 6 euro. Dat is dus inclusief de belbus. En als u de belbus wilt hebben, belt u naar pluspunt 57 173 73. zag gaan. Want dan voelde er bandido zijn hart van liefde slaan. Hij was een bandido, voor niemand bevreesd. De grootste bandido die er ooit is geweest. zou hij daar El Bandido kunnen zijn. Die ouwe die slaapt op de bank van het dorpsplein. En als hij dan bam, we zijn weer in de uitzending. Want aanstaande zondag, Benno, dan eh, is er een eh, optocht. Een protestoptocht in de duinen. Als je me nou. Ik ben benieuwd of ze dan veel lawaai gaan maken. Want dan zie je echt geen damhertje. <laughs> Niets. En, en ja, het is natuurlijk een protestwandeling van de Partij van de Dieren. Ja. De, ik denk dat het... Eh, de lopen ook voorop. Ja, waarschijnlijk wel. Eh, maar eh, wat me verbaast dat de Partij van de Dieren... Eh, die gaat dus die Amsterdamse waterleiding daarin in. Maar ze kunnen het ook gewoon in het dorp doen. Ja, Toen ik dit best meegaf. Want er zijn op het, de website van Haarlems Dagblad van vandaag... staat er een filmpje en daar rijdt iemand achter een damhert aan. Dat wordt allemaal gefilmd. En, dan, en ja, ik heb de laatste dagen ook gehoord dat er zelfs eh, radiocollega's die hebben stoeten van wel 25 damherten achter elkaar door de straat zien lopen. Dus waar, waarom zou je die duin in gaan? Loop gewoon door het dorp heen met zo'n protestwandeling. En eh, het, is, nog een eindloop ook. Ja, daarom. Dus, en eh, ze moeten stil zijn, ze mogen niet zeggen, want dat is verstoring van de natuur. Precies, precies. Dus die arme hertjes die denken, wat gebeurt hier nu in vredesnaam? <laughs> Worden niet afgeschoten, komen er opeens 20, 30 mensen protestactie houden. Daarom. Dus, nee, ik, dat is... ik vraag me af of dit helpt. Ja. Nou ja, goed, je, je kan natuurlijk meedoen. Eh, er zijn veel mensen die de Damhert een warm hart toedragen. Dus eh, zondag om, eh, even kijken hoe laat begint het? Om half negen al? Nee, half tien. Half tien, oh ja, half tien. Verzamelen bij het wok. We gaan eerst wokken. <laughs> en dan gaan we Damhert dus bekijken. Het schijnt heerlijk vlees te zijn. Ja. Maar of het te wokken valt, ja, dan moeten we die slager in Bloemendaal weer bellen. en als die mensen toch gaan lopen, laten ze dan ook meteen de hopen even oh, nakijken. Want dat moeten we doorgeven. Dat moeten we ook doorgeven. En we moeten damherten doorgeven. We hebben druk. Oh, wel hartstikke druk. Nou. Dus eh, nou ja, goed. Het, eh, Partij van de Dieren die gaat het allemaal organiseren. En eh, tegen de, het faunabeheerplan wat een paar weken geleden uitgebreid besproken is in um, ehm, Goedeborgen Zandvoort. Ja. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Zeker na de verkiezingen. Ja, precies. We gaan weer naar een plaatje. Money in the land dollar Oh, with the big, big bamboo, bamboo. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la.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 En je ziet dan wat die kinderen maken onder deskundige leiding. Dat is ongelooflijk wat er een talent is. Jij hebt het wel eens gezien? Ik heb het wel eens gezien en ik mag dan vaak kunstwerken zo rond de zomermaanden veilen. Eh, er zijn natuurlijk de vaders en de moeders en de opa's en oma's die als een gek staan te bieden. Nou, ze er weer <laughs> een beetje geld terug in het potje, want dit kost natuurlijk geld. Ja. Maar als je dan ziet dat mensen, kinderen, eh, zeg maar de, de groepen 8 hè, van de basisscholen eh, en de brugglas van de Wim Gettenbach, dat ze eh, prachtige maken, schilderijen. Eh, je kan ze gek niet verzinnen. Het is echt eh, heel bijzonder. En dat deze twee dames, Marianne eh, Rebel en Hede Jansen, daar zoveel tijd in stoppen. Om die, die liefde voor de creatieve tijd naar voren te brengen. Ja, toch wel een compliment voor deze twee bijzondere dames. En op 11 maart is dus de opening. En die vindt plaats natuurlijk rondom het Museum op het Gasthuisplein. Ja, en, um, en eh, ja, nou verder nog op diverse locaties. Waar moeten we daar aan denken, Pieter? Eh, winkels. Oh, Etalages van winkels en dergelijke. Daar komen de kunstwerken te hangen. Dus, dus eigenlijk heel Zandvoort? Heel, gewoon heel Zandvoort. Wat goed. En uh, het is erg goed. En ik ben natuurlijk de trotse opa van een van de kinderen die ook een kunstwerk heeft gemaakt. Nou, denk erom, dat komt uiteindelijk in ons huis te hangen. <laughs> wat er ook geboden wordt. En wat stelt dat voor? Eh, opa? Uh, nee, nee, nee, nee, Het is, het is, het is een bijzonder kunstwerk. ik kan het niet omschrijven. Oh, het is maar Marjan kan het wel omschrijven. Die zegt, dit is heel bijzonder. Oké. Nou, dus dat is voor opa. <laughs> Oké. We gaan naar het laatste plaatje toe. Ja. ja, we hebben ademnood nu voor de tweede keer gehoord dit uur. Eh, een foutje van eh, de man die achter de knoppen zit en eh, aan de microfoon zit. Dat ben ik dus, Pieter Jouwstra. Want ja, ik wil graag zo leren hoe dat allemaal werkt hier. De hele technische zaak. En dat is dankzij Benno me nu duidelijk gemaakt. Het is simpel. Dus ik zou Zandvoorters willen vragen. Heb je interesse om bij ZFM te komen? Wil je ook aan de knoppen en de schuiven zitten? En bepalen welke muziek er gedraaid wordt? Meld je dan aan. Bel mij op. Ik sta gewoon in het telefoonboek 57 15 15 5. Het is dus niet iets voor jonge lui alleen, zeg maar tot 17 jaar die een beroemd DJ willen worden. Maar het is ook voor oudere mensen zoals ik. Dames die thuis zitten die zeggen van dat lijkt me best leuk om een programma te maken. En er hier achter de schuiven te zitten en bepalen wat voor muziek er is. En af en toe wat nieuws vertellen als er iets nieuws is natuurlijk. Meld je aan, het is een hele leuke ervaring allemaal vrijwilligers, 75 mensen op dit moment, die bezig zijn met onze radio hier in Zandvoort. En dat is niet alleen de radio, maar we hebben ook Text TV, kanaal 54. En we hebben natuurlijk onze internet. Kijk daar eens op. www.zfmzandvoort. En eh, daar vindt u hele interessante dingen op. Dus probeer dat ook eens en meld u aan bij de radio. Want we zoeken nog altijd vrijwilligers. Veel vrijwilligers, jong en oud.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 Daarom is ook het Nederlands vergat de Tromp op weg naar Libië... zodat ook vanuit zee kan worden geëvacueerd mocht Libië de landing niet toestaan. In Egypte wordt verwacht dat de Hoge Militaire Raad vandaag bekend maakt wie er in de nieuwe regering komen. Die moet het land leiden tot de verkiezingen. Uit uitgelekte namenlijstjes zou blijken dat er ministers blijven zitten die al onder oud-president Mubarak dienden. Studenten bereiden intussen een nieuwe betoging in Cairo voor... waarin ze onder meer het vertrek van de voltallige interimregering eisen. De brand in een loods van een opslagbedrijf in Amsterdam is onder controle. In de loods liggen partijen rubber en latex. Een loods met chemicaliën wordt nat gehouden. Bij de brand in Amsterdam zijn geen gewonden gevallen. Het brandende rubber heeft een zwarte rookwolk veroorzaakt die richting Kennemerland trekt en waaruit zwarte deeltjes kunnen komen. Het advies is die niet aan te raken. De vier Amerikanen die vrijdag voor de kust van Oman werden overvallen door piraten zijn door hun ontvoerders doodgeschoten. Op het gekaapte zeiljacht voeren twee oudere echtparen die een reis rond de wereld maakten om bijbels te verkopen. Het jacht werd achtervolgd door een schip van de Amerikaanse marine die twee piraten heeft gedood en er dertien gevangen nam. Burgemeester Van Gijzel van Eindhoven heeft voor donderdag een noodverordening afgekondigd rond de wedstrijd PSV Lille. Mensen mogen in de wijde omgeving van het stadion bijvoorbeeld geen glaswerk bij zich hebben. Verder is bepaald dat fans van Charleroi en Club Brugge donderdag niet welkom zijn in Eindhoven. Supporters van die clubs waren betrokken bij rellen rond de eerste wedstrijd vorige week in Lille. Dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar min 1. In het zuidwesten is dat en min 6 in het noord